Vanavond voor een westerstorm, maar aan de kust kans op windstoten van uur. De verwachting is dat ook de avondspits een stuk drukker wordt dan normaal. Tussen Utrecht en Veenendaal rijden minder treinen en ligt een omgewaaide boom op het spoor. Oud-minister Bos kreeg de informatie over Fortis in 2008 vooral van eigen ambtenaren en van de Nederlandse bank. Hij zei voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit dat hij weinig van de Belgen hoorde over de situatie bij het concern. Volgens hem was de verhouding tussen de Nederlandse en Belgische toezichthouder rond de steunoperatie voor Fortis niet optimaal. Bos zei dat toenmalig bankpresident Wellink de horen soms een halve meter van zijn oor moest houden als hij een telefoongesprek voerde met zijn Belgische collega. Bij computerchipfabrikant NXP in Nijmegen gaan zo'n 300 banen verloren. Het bedrijf sluit twee fabrieken omdat ze verouderd en niet meer rendabel zijn. De productie wordt overgeheveld naar een moderne fabriek in Nijmegen en naar een fabriek in Hamburg. FNW Bondgenoten zet vraagtekens bij de noodzaak van de sluiting van de fabrieken. De brand in het centrum van Kampen is nog steeds niet helemaal geblust. In de Hofstraat, waar gisteren twee winkelpanden afbranden, zijn nog vuurhaarden. Tientallen bewoners van de binnenstad mogen nog niet naar huis. Enkele, deels middeleeuwse panden hebben schade opgelopen door de brand en sommige daarvan staan zelfs op instorten. De gemeente heeft opdracht gegeven een paar historische panden te slopen. De politie bewaakt de ontruimde winkels tegen plundering. Het weer langs de kust en op de Wadden enige tijd westerstorm met hagel, onweer en windstoten zoals gezegd tot 100 km per uur. In het zuiden kan ook af en toe de zon doorbreken. Ook morgen onstuimig met temperaturen van 8 tot 10 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3. A15 Europoort Rotterdam, verknoopt het Vaanplein 5. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, voor Hendrik Ambacht 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda, tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 10. Op de A16 richting Breda is met knop het Klaverpolder de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen stil. Op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. De A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder 3.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 soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan, ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas. Dacht dat er niets meer was. altijd mee mm-hmm. Altijd met me mee, ook al wist ik het niet Dacht waar ik achterliet mm-hmm.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 Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat hij de onderhandelingen inging met de inzet om eruit te komen tussen de 12 en 20 miljard euro. De Belgen gingen eerst uit van 24 miljard. Volgens Bos moest worden voorkomen dat het Nederlandse financiële systeem